Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse economie hoeft geen schade op te lopen... van een matiging van de groei of een beperkte krimp van de luchtvaart. Terwijl het goed zou zijn voor het milieu. Dat concludeert een onderzoeksbureau in opdracht van Natuur en Milieu. Vijf belangrijke claims zijn onderzocht, zoals de bewering dat de luchtvaart van groot belang is voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid en dat de hubfunctie verdwijnt als Schiphol minder groeit. Volgens Natuur en Milieu worden met dit rapport mythes doorgeprikt. De discussie over Schiphol laaide op sinds het kabinet aankondigde... dat het aantal vliegbewegingen mag groeien tot 540.000 per jaar. Nederland koopt acht of negen nieuwe F-35 straaljagers uit het JSF-programma. Dat zegt minister van Defensie Bijleveld in Trouw. De extra toestellen komen bovenop de 37 straaljagers die al eerder zijn besteld. Of het er acht of negen worden is afhankelijk van de koers van de dollar. Met de aankoop is zo'n 600 tot 700 miljoen euro gemoeid. Daarmee gaat een groot deel van de 1,5 miljard euro... die het kabinet in de voorjaarsnota uittrok voor Defensie op aan de JSF. De rest van het geld wordt besteed aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden van militairen... het cybercommando en de speciale eenheden. De pensioenen van 8 miljoen mensen dreigen volgend jaar gekort te worden. De dekkingsgraad van ABP, Zorgfonds Zorg en Welzijn... en de metaalfondsen PMT en PME is door de lage rente verder gedaald... en nadert de kritische grens waarop in de pensioenuitkeringen gesneden moet worden. En de Amerikaanse acteur Kevin Spacey wordt niet langer vervolgd voor seksueel misbruik... van een 18-jarige man in een bar in 2016. De Amerikaanse aanklagers hebben de aanklachten ingetrokken... omdat de man niet over alles wilde getuigen. Volgens de rechter is er zonder zijn verklaring geen zaak. En dan het weer. Vanochtend kan er nog een enkele mistbank zijn. Vandaag neemt de bewolking verder toe.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 your carpenter, please let me lay your tile. I don't wanna share you with no one else, Alice, be my girl. <laughs> Can't you see? I want you just for internet. www.zfmzandvoort.nl such a perfect surprise. me, tell me, what do you see?